van SP en GroenLinks zullen op de manifestatie spreken. Zangeres Caro Emerald is de winnaar van de popprijs 2010. De jury was lovend over haar knap gemaakte herkenbare muziek. Emerald is bekend van hits als A Night Like This en That Man. De popprijs is voor de artiest die de belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse popmuziek in een jaar. Het weer is zwaar bewolkt met hier en daar wat motregen. Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt af en toe de zon.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 Er zijn nog ruim 270 lichamen geborgen. De reddings- en bergingsactie in Brazilië is de grootste uit de geschiedenis van het land. Duizenden hulpverleners en vrijwilligers zoeken naar slachtoffers van de natuurramp. Burgemeester Jacobs van Helmond wordt opnieuw beveiligd vanwege bedreigingen. Het Openbaar Ministerie spreekt van nieuwe ontwikkelingen, maar wil niet zeggen welke dat zijn. Vorige maand zat de burgemeester ondergedoken. De bedreigingen hebben te maken met het openen van een tweede koffieshop in Helmond. Daardoor moest de illegale drugshandel afnemen. Het is onbekend of Jacob zijn taken ook nu heeft overgedragen. In Puerto Natales in Chili zitten zo'n 20 Nederlandse toeristen al enkele dagen vast. Ze maken deel uit van een groep van zo'n duizend toeristen die de stad niet mogen verlaten. De Chilenen hebben alle wegen en het vliegveld geblokkeerd uit woede over veel hogere brandstofprijzen komt door een maatregel van de president. Door te voorkomen dat de toeristen weg kunnen, willen ze de druk op de president opvoeren. De Britse actrice Susanna York is overleden. Ze werd in de jaren 60 wereldberoemd door rollen in films als Battle of Britain.